4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Breda is een meisje overleden, vermoedelijk nadat ze was neergestoken. Ze werd zwaar gewond gevonden in een huis aan de Bilderdijkstraat. Volgens de regionale krant BN De Stem is het slachtoffer een meisje van 15. De politie heeft elders in Breda een minderjarige verdachte aangehouden. Wat de relatie is tussen de twee is nog niet bekend. De Turkse regering heeft drie burgemeesters ontslagen... omdat ze zouden samenwerken met de Koerdische terreurorganisatie PKK. Het gaat om de burgemeesters van drie steden in het zuidoosten van Turkije... waaronder Diyarbakir. De burgemeesters zijn lid van de overwegend Koerdische HDP... en werden vier maanden geleden gekozen. Ze worden vervangen door politici van de regerende AK-partij. Het is onduidelijk welk bewijs er is voor hun betrokkenheid bij terrorisme. De Rijksrecherche heeft in de eerste helft van dit jaar onderzoek gedaan naar zeven schietincidenten bij de politie. Bij die incidenten kwamen in totaal drie mensen om het leven en raakten vier mensen gewond. Het aantal schietincidenten waarbij een agent betrokken is ligt tot nu toe een stuk lager dan in voorgaande jaren. Over heel 2018 onderzocht de Rijksrecherche 27 schietincidenten. Het jaar daarvoor 23. De Rijksrecherche wordt ingeschakeld wanneer een agent in functie zijn dienstwapen gebruikt met letsel of de dood tot gevolg. Online gokbedrijf Unibet heeft een boete van bijna een half miljoen euro gekregen van de kansspelautoriteit. Unibet richtte zich op zijn site expliciet op Nederlandse klanten en dat mag niet. Online gokken is nu nog verboden in Nederland, al gaat dat wel veranderen. Dankzij een nieuwe wet kunnen bedrijven waarschijnlijk vanaf 2021 onder voorwaarden een vergunning krijgen van de kansspelautoriteit. Ze moeten dan wel maatregelen nemen tegen bijvoorbeeld gokverslaving en witwassen. Het weer. Vanavond klaart het op de meeste plekken op. In de kustgebieden kans op een bui en lokaal wat onweer. Het is 18 tot 21 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en in het noorden nog kans op een bui. Later in de week meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Het gaat langzaam op de A7, Hoorn zurich in beide richtingen. Richting Zurich bij Breesland-Dijk zo'n 5 minuten vertraging.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 Dan zeggen we goede maandagmiddag en blijf lekker luisteren. Tussen 2 en 5 hoor je ons dan ook weer, eh, Albert-Jan. En in de derde uur gaan we onder meer het gedicht van de dag doen. Nou, als je meekijkt, www.zfm-live.nl... dan zie je dat ik een heel stapeltje A4'tjes <laughs> heb gekregen van Albert-Jan. En dan ja, moet ik nou een gedicht van de dag gaan uitzoeken. Ja, je kan het proberen. Ja, ik ga mijn best doen. <laughs> Goed. Nou ja, weer een uitdaging. Daar eh, ben ik eh, de komende minuten eh, wel mee bezig. En wat gaan we buiten het gedicht van de dag nog meer allemaal doen? Zoals gezegd, zoals je al zei, gedicht van de dag, dat rond de klok van kwart voor vijf. En het wordt weer een tranentrekker. Goed, half vijf hebben we dier van de week. En deze hond luistert naar de naam Salvador. En over een tweetal platen hebben we natuurlijk Pit Report. Ondanks het feit dat het momenteel vakantie is voor de heren coureurs... Uh, is natuurlijk altijd nog altijd wel wat nieuws. We kijken nog even terug eh, naar de eh, afgelopen race. En we kijken even vooruit naar de nieuwe race en de races die gaan komen. En natuurlijk wat er gebeurd is, want er is nogal wat gebeurd. En zeker met name met Red Bull. ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur... en natuurlijk ook leuke muziek. En ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en wellicht kijken naar eh, uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort.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 SP Salvoort speelt vandaag op Duitsersveld een oefenwedstrijd tegen de Valken uit Valkenburg. Gaat lekker trouwens met SP Salvoort. Op dit moment staan ze 4-0 voor. En het laatste doelpunt is gescoord door Tommy Abbenhuis. En Jan van der Leden houdt de wedstrijd voor ons in de gaten. Mocht er meer over te melden zijn, dan hoor je het hier bij ZFM. Eh, gauw houden op de eh, zaterdagmiddag bij eh, CFM. Jordi Roger Clover en Love is All. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, Albert-Jan zei het al. Ondanks zeg maar, de zomerstop op dit moment van de Formule 1... is er toch wat een en ander te melden, toch? Ja, allereerst even terugkijken. Lewis Hamilton won, won 8 van de 12 Formule 1 races in 2019... maar vraagt zich desondanks toch af waarom hij in zijn superieure Mercedes-bolide niet allemaal... niet alle races gewonnen heeft. Er missen een paar. Met nog 9 Grand Prix te gaan staat de Britse wereldkampioen 62 punten voor op de nummer 2 in het WK-stand, namelijk zijn teamgenoot Valtteri Bottas. Hamilton geeft toe dat hij een exceptionele start van het seizoen heeft gekend... maar desondanks baalt hij een beetje. Er missen er een paar, zei hij tegen autosport.com. Hij vervolgt, hoe kan, hoe kan het zijn dat ik niet alle races heb gewonnen? Hoezo waren we niet in alle weekenden perfect? We hebben uiteraard ook een paar races gehad waarin we geluk hadden. Dat Ferrari sneller was, maar dat wij door fouten van hen alsnog wonnen. Zoals in Bahrein en Baku. Mercedes lijkt hard op weg om opnieuw de rijders- en constructeurstitel te pakken. Toch zorgt dat volgens Hamilton niet voor enige verslapping. Onze mentaliteit verandert niet. We hebben vele successen geboekt, maar iedereen blijft hard werken... waarbij niemand zich beter voelt dan de ander. We maken elkaar beter. Wel kijkt hij met enige angst naar Ferrari en ook naar Red Bull. Ferrari staat er goed voor en Red Bull is erin geslaagd om een grote stap vooruit te zetten met de Honda-motor. Michael Schumacher 2004 en Sebastian Vettel 2013 wonnen ooit 13 races in één seizoen. Als Hamilton de huidige lijn weet vast te houden... kan hij natuurlijk dat record gaan verbreken dit seizoen. Pierre Gasly werd eerder deze week door Red Bull de deur gewezen als coureur naast Max Verstappen. Alexander Albon is zijn vervanger. De adviseur van de renstal verklaart de wisseling van de wacht. We konden niet anders. Gasly heeft problemen in het verkeer. Daar verliest hij posities. Inhalen doet hij ook niet graag. Ook daarom moeten we wel reageren en Albon de kans geven. Hij maakt het seizoen af. Gasly neemt zijn Toro Rosso over en dan bekijken we wie er volgend jaar naast Max rijdt. Al dus, eh, eh, eh, de, al dus de adviseur van Red Bull. Of de Fransman nog terug zou keren bij Red Bull is maar de vraag. Marco is zeer te spreken over de nieuwkomer Albon. Hij beleeft een geweldig debuutseizoen. Hij haalt alles uit de auto. De Oostenrijkse adviseur is tevens tevreden over de prestaties van Honda als motorleverancier. We hebben gewoon onderschat hoeveel progressie onze nieuwe motorpartner Honda heeft gemaakt. Zij leverden meer vermogen dan we verwacht hadden. Daarom wilden we in eerste instantie de ontbrekende pk's compenseren met een chassis dat aerodynamisch efficiënt is. Dat hebben we nu verholpen. In de laatste races waren we bijna op het niveau van Mercedes. Ferrari hebben we definitief achter ons gelaten. Ik denk dat we in de tweede seizoenshelft op alle soorten circuits competitief kunnen zijn. Max Verstappen staat met uh, het ingang van de zomerspauze op een derde plaats in het kampioenschap. Op 7 punten van de nummer 2 Valtteri Bottas. En 69 punten achter WK-leider Lewis Hamilton. Nog even de stand, de tussenstand om het zo maar te zeggen. Lewis Hamilton ruim aan kop met 250 punten. Gevolgd door teamgenoot Valtteri Bottas op 188 en op een derde plek Max Verstappen met 181. Dan voor de zekerheid nog even Sebastian Vettel op 4. Die vinden we daar terug op, eh, met 156 punten. En eh, Charles Leclerc met 132 punten zien we op de vijfde plek. Wanneer gaan we weer van start? We gaan op 1 september weer van start. En wel met de prachtige Formule 1, eh, het prachtige Formule 1 circuit in Spa-Francorchamps. De Grand Prix van België. 1 september gaan ze weer los. Nou, dat is uh, alweer snel, toch? Ja, we zijn er bijna. Jawel, jawel.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 En die plaat, ja, die is inderdaad weer opgepakt door eh, Daddy Yankee. Dus samen met Snow een even ander titeltje gegeven. Dan heet hij in één keer Con Calma. En ja, de klinkt zoals je zojuist hoorde op de Zandvoortse Radio. Nogmaals een hele goede middag. En leuk dat jullie allemaal luisteren. Zo dadelijk om half vijf hebben we een dier van de week. Wie hebben we in aanbieding? Salvador. Salvador. Blijf luisteren. Cheerio. even een beetje reggae op de Zandvoortse Radio. Speciaal voor collega Willem Bruis. Ja, joh, de UB40 en Cheerio Baby. En we gaan het hebben over bridge, want dat gaat weer beginnen. Ja, dus als de zomer voorbij is, dan eh, kunnen uh, aspirant bridges, nieuw, mensen die graag willen leren bridgen, kunnen hun hart ophalen. Want de bridgeclubs Zandvoort en Kostverloren beginnen in september met lessen voor beginners. Bridge is voor alle leeftijden gezellig en ontspannend bovendien. De lessen worden gegeven in Theater de Krocht op dinsdagavond... te beginnen op 24 september aanstaande. De aanvang is om half acht en de lessen nemen twee uur in beslag... los van de korte pauze. Deze cursus omvat 12 lessen en we volgen het nieuwe lesprogramma van de Nederlandse Bridgebond, genaamd Start met Bridge. Doorstroming naar een van de clubs is mogelijk, maar hoeft niet. De kosten bedragen 120 voor euro voor 12 lessen. Er wordt begonnen met maximaal 12 deelnemers, dus als het u wat lijkt... Wacht dan niet al te lang. Aanmelden kan bij A van der Spek van de Zandvoortse Bridge Club. Telefoon is bereikbaar op 06 515 99723. 06 515 99723. En een e-mail is bridge.avanderspek-gmail.com apenstaatje gmailcom En BG heeft van Amsterdam van de Bridge Club kost verloren... Telefoon is bereikbaar op 06 558 00140. 06 558 00140. En of e-mail bridge.vanamsterdamapenstaatje.gmail.com apenstaatje gmail.com. apenstaatje gmail.com. Gevorderde bridges kunnen hun vaardigheden verder vergroten... tijdens een wekelijkse bridgemiddag of avond... bij een van de bovengenoemde clubs. U bent van harte welkom. Dankjewel Albert-Jan. Zometeen het dier van de week. Waar is deze? Oh. she's got her own obligations. And so, and so do I. Me and Mrs. Mrs. Jones. strong, but it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us to believe It hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Mrs. Jones. de single van eh, Billy Paul en Me and Mrs. Jones. Ja, zo vlak voor het dier van de week. Maar voordat we daar eh, aan gaan eh, beginnen... eerst nog eventjes nieuws over de oefenwedstrijd van vandaag. Tegen de Valken is inmiddels ten einde 4-0 gewonnen door SV Sanford. Volgende week speelt SV Sanford wederom een oefenwedstrijd. En dan tegen Ajax zaterdag 1. Ja, dat is een eh, belangrijke, eh, belangrijke oefenwedstrijd. In Amsterdam of hier? Eh, weet ik niet. Weet je? Nee, dat, is geen idee. Nou, het zou leuk zijn als het hier is. Maar dus, dan gaan we voor u achteraan. En 21 september gaat de competitie weer beginnen. En jij weet tegen wie? HBOK. En waar staat dat voor? Het begon op klompen. Heel goed. En daar zijn eh, twee spelers van uh, eh, SV trouwens eh, naartoe verhuisd. Oké. dus het Die spelen dit jaar tegen, tegen SV Het wordt een beetje een derby dus. Mhm. Nou, goed. Oké. Okay. dier van de week. het motto zachtaardige man zoekt thuis. Salvador is mijn naam. En ik ben een volwassen reu. Mijn verzorger denken een kruising herder van ongeveer 3 à 4 jaar oud. Mijn leeftijd is niet met zekerheid te zeggen... omdat ik namelijk op straat gevonden ben in het buitenland. Ik was herplaatst bij een lieve mevrouw... maar deze kan helaas niet meer voor mij zorgen. Andere dieren vind ik echt superleuk. Honden, groot en klein, het maakt me allemaal niet uit. Tegen katten reageerde ik bij mijn vorige baas vriendelijk... als ik ze buiten tegenkwam. Ook hier in het asiel reageer ik vriendelijk tegen de katten. Naar mensen kan ik soms een beetje afwachtend zijn. Dit wisselt heel erg en ligt vooral aan hoe ik benaderd word. Als het goed is ben ik vriendelijk, enthousiast en heel aan, eh, aanhankelijk. Knuffelen is echt zo fijn. Een baas die veel thuis is en mij de aandacht geeft, is dat, dat is wat ik zoek. Ik kan wel even alleen thuis zijn hoor, maar een baas die fulltime werkt is niks voor mij. Aan de lijn loop ik heel netjes, wel kan ik buiten schrikken van onverwachte of nieuwe dingen. Denk hierbij aan geluiden van het verkeer of spullen die opeens eh, staan. Als ik eh, buiten schrik, herstel ik wel heel snel en dan loop ik ook weer normaal mee. Als mijn baas mij stabiliteit kan bieden, dan komt het helemaal goed. Ook vind ik het spannend om, in, om de auto in en uit te gaan. Dit moeten we nog wel even oefenen. Ze denken hier dat ik een stabiele hondenvriend of vriendin krijg... die ik daar dan ook veel van kan leren en zelfvertrouwen door krijg. Als ik eenmaal gewend ben, zal ik mijn baas goed beschermen. Het is, aan het is aan mijn baas wel de taak om te zorgen dat dit niet uit de hand loopt. Van nature ben ik namelijk een waker en beschermend over mijn roedel. Zolang ik, genoeg, eh, zolang ik genoeg regels, structuur en begeleiding krijg, moet dit goed gaan. Ook aan beweging mag het natuurlijk niet ontbreken. Ik ben een actieve hond en ga graag mee op pad met mijn baas. Loslopen ben ik niet gewend. Hiervoor moet ik eerst een goede band met mijn baas opbouwen. Ik ga nou soms eh, graag nog even mijn eigen gang. Bent u of jij op zoek naar een grote sociale hond, een maatje voor het leven... en niet vies van knuffelen, dan ben ik op zoek naar jou. En waar verblijft Salvador? Salvador verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland... Keesomstraat 5 te Zandvoort. telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op eh, de website www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook Salvador verdient een thuis. up inside. And what makes a man give up his pride? What makes a man <laughs> feel he's begun to fail? And when he can't win, he thinks He's in jail. Tell me. Woman. Say it again. Woman. Say it again. I ask you, what makes man stop tiring? And who's the only one? can stop a baby from crying. The Supreme Being will always beat you in our sin. The Supreme Being will always beat you in our sin. Because Eh, Albert-Jan, om hier eh, tegen op te gaan. ja, <laughs> dat heb jij volgens mij eh, vroeger wel eens gedaan met Ruud Jans, hè? Zo'n prachtig. zo competitie. The Battle of the Giants. The Battle of the Giants. Nou, dat was jouw Battle of the Giant, de single Woman. Uiteraard van James Brown. Nou, ik gooi er nog even eentje tegenaan. En dan gaan we nog een berichtje doen. En dan gaan we zo'n beetje op naar het gedicht van de dag. Klopt, helemaal juist. Oh, en de titel is Welk was dat alweer? Eh, van eh, Thomas. Oh ja, Thomas. ja, nee, klopt. Oh, weg. <laughs> Hij is weg. Oké, nou, dat hoor je zo meteen. Eerst uh, Cool in de King nu.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 Get down on it. Get down zaterdagavond, uh, eh, stappenavond gaat er weer aankomen. En dan uh, dit soort muziek op de radio. Lekker toch? Jorden Cool in the Gang en Get Down On It. Elf minuten overal vijf, zo dadelijk gaan doen het gedicht van de dag. Hoe heet het gedicht van de dag? Je bent niet alleen. Jij bent niet alleen. Nee, want jij bent bij mij. Ja, precies. Ja, dus ja, nou logisch. Logisch. Dat eh, krijgen ze dadelijk horen. Maar eerst nog even een eh, ander nieuwtje. Oh ja, nog even. Dat kan, dus, kan nooit kwaad voor ook de gasten in Zandvoort. Voorheen was namelijk het politiebureau het adres voor gevonden of verloren voorwerpen. Maar dat is al lang eh, verleden tijd. Tegenwoordig kunt u terecht bij de centrale balie van het raadhuis. U kunt daar eh, gevonden sleutels, brillen, kledingstukken en paraplu's inleveren... zonder een afspraak te maken. Ook kunt u op de website www.verlorenofgevonden.nl www.verlorenofgevonden.nl zien of iemand uw voorwerp in Zandvoort heeft gevonden. Verder kunt u op deze website uw verloren, zeker uw gevonden voorwerpen melden of registreren. Om alle teruggevonden verloren sleutels te kunnen bewaren... heeft de gemeente zelfs een sleutelwand geïnstalleerd. Nog even ter informatie. De website www.verlorenofgevonden.nl Oké, dankjewel. Zo dadelijk dus het gedicht van de dag. Maar eerst de Little River Band. draaien eh, draaiden we ze nog wel eens, de rookplaten, weet je nog? <laughs> Ja. <laughs> nou, dit is een goede rookplaat, duurt lang genoeg in ieder geval. De single van de Little River Band. Prachtige muziek. Zo is het. En vlak voor het gedicht van de dag. En het gedicht van de dag is vandaag... Jij bent niet alleen. Je zit alleen in je kamer en je voelt je niet goed. Denk te veel aan je zorgen en wat je ermee moet. Je hebt een sterke wil, de drang om door te gaan. Maar vind vandaag geen rust, geen kracht om op te staan. Maar je bent niet alleen. Ik zal er voor je zijn. Als het even te veel wordt, ben ik, ik er altijd. Ja, je bent niet alleen, je kunt het aan me kwijt. Als het leven je te veel wordt, ben ik, ik er altijd. Als je even wilt praten, zal ik er voor je zijn. Kom maar naast me zitten en stort het uit bij mij. Je tranen vloeien maar, je kunt ze laten gaan. Ik vang ze voor je op. Het wordt tijd, het wordt tijd om weer op te staan. Want je bent niet alleen. Ik zal er voor je zijn. Als het even veel te veel wordt, ben ik. Ik er altijd. Ja, je bent niet alleen. Je kunt het aan me kwijt. Ook als het leven je te veel wordt, ben ik. Ik er altijd. Elke week op eh, zaterdag en de maandagmiddag hoor je zo rond eh, kwart voor vijf het gedicht van de dag. Heb je nou ook een eh, gedicht voor ons? Stuur hem dan naar redactie zfm Zandvoort.nl. Redactie zfm Zandvoort.nl. Want je bent niet alleen. Je zit alleen in je kamer voelt je niet goed. Denk te veel aan je zorgen en wat je ermee moet. Je hebt een sterke wil, de drang om door te gaan. Maar vind vandaag geen rust, geen kracht om op te staan. Maar je bent niet alleen. Kom maar naast me zitten en stort het uit bij mij. Je tranen vloeien, maar je kunt ze laten gaan. Ik vang ze voor je op, het wordt tijd om op te staan. Want je bent dag voor ons. Stuur hem naar redactie apenstaartje zfmzandvoort.nl Gaan wij terug naar eh, Summer of 69, Albert-Jan? Uh, 50 jaar geleden, Woodstock. Woodstock, ja. When the truth is found to be Ja, het werd eh, bescheiden gevierd. 50 jaar uh, Woodstock, of 50 jaar geleden. En wij deden het ook even lekker eh, op de radio. Even dat, dat vieren, dat herbeleven van Woodstock. Jefferson Airplay en Somebody to Love. Ja, was jij erbij, Albert-Jan? ik moest nog geboren worden. Oh nee, ik was net geboren. <laughs> Was je net geboren? Nee, ik, was nog, ik mocht er nog niet even van houden. <laughs> maar het is, was geweldig. Dat was eigenlijk ja, de, laten we zeggen, de, de moeder van alle, alle popconcerten die daarna kwamen. En eh, er was afgelopen week een gigantisch mooie documentaire op, eh, op de televisie. Woodstock 50 jaar. En eh, ja, je zou er een themaavond aan kunnen besteden. Want die dubbel LP, ik weet nog precies hoe die eruit ziet. Ik weet nog precies, Jimi Hendrix staat erop. Crosby, Stills, Nash Young, Santana, Jefferson Airplane. Het was eigenlijk, ja, free sex, love, bier en drank en, en pillen. Nou, wie weet. Hè? Het was maar een feestje. Oké, nou, eh, ons feestje zit er ook weer op. Ja, maar wij zijn er volgende week weer. Jawel, ook dan weer tussen 2 en 5. En aankomende maandag de herhaling. Zeg een goede maandagmiddag. Ja, hij is nog op vakantie, maar eh, de non-stop eh, heeft de keurige Nederlandstalige ingeprogrammeerd.